7 uur. Mark Hokken met het NOS Journaal. Premier Johnson wil nog voor de kerst de Brexit-wet laten behandelen in het Britse parlement. Staat in het verkiezingsprogramma van de conservatieven. Hij noemt het een vervroegd kerstcadeau. Johnson belooft verder de BTW, inkomensbelasting en sociale premies in zijn regeerperiode niet te laten verhogen. De Britten gaan op 12 december naar de stembus. Duitse media hebben geen goed woord over voor de opmerking van voetbalanalist Marco van Basten bij Fox Sports. Na een interview van Hans Krij junior met de Duitse trainer van Heracles zei van Basten ziek heil, de Hitlergroet. Bielt vraagt zich af wat voor gevolgen de uitspraak voor hem zullen hebben. Van Basten heeft excuses aangeboden. Bij de districtsverkiezingen in Hongkong staan lange rijen voor de stembureaus. Al maanden zijn er in de stad protesten tegen de bemoeienis van China. De verkiezingen worden daarom ook wel gezien als referendum. de verwachting is dat de pro-Peking-partijen het daarom minder goed zullen doen. In Bolivia komen hoogstwaarschijnlijk nieuwe verkiezingen. Het parlement heeft unaniem ingestemd met een wet die de vorige verkiezingen ongeldig verklaart. Verwacht wordt dat interim-president Agnes de wet vandaag tekent is al weken onrustig in Bolivia sinds president Morales na de verkiezingen van eind oktober de winst opeiste. Tegenstanders beschuldigden hem van fraude. Hij zal niet meedoen aan de nieuwe verkiezingen. En de paus heeft in Japan opgeroepen om een einde te maken aan kernwapens. Hij noemt het onverdedigbaar en pervers. Franciscus deed zijn oproep in Nagasaki... waar Amerika aan het einde van de Tweede Wereldoorlog een atoombom op gooide. Tienduizenden mensen kwamen om het leven. Het weer, lokaal mist, later vandaag geregeld zon en maximaal 10 graden. Morgen neemt in de loop van de dag de bewolking toe, met later ook kans op regen. Het wordt opnieuw 10 graden. En ook de rest van de week is het wisselvallig en zacht.